Het land kreeg toen miljoenen na een actie van Giro 555. Volgens Oxfam zijn daardoor vele levens gered... maar dreigt er een nieuwe catastrofe door mislukte oogsten. Zuid-Soedan, dat in 2011 onafhankelijk werd, wordt al jaren geteisterd door conflicten. Volgens Oxfam biedt alleen vrede een structurele oplossing voor het voedseltekort. De eerste tropische storm van het Atlantische orkaanseizoen heeft het vasteland van de Verenigde Staten bereikt. In Florida zwakte storm Alberto af tot een depressie. In Florida, Mississippi en Alabama werd vanwege de storm de noodtoestand afgekondigd. Op Cuba kwamen door zware regenval al complete dorpen blank te staan. Meteorologen verwachten dat in West-Florida in korte tijd ook veel regen zal vallen. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. Vorig jaar is 97,5 miljard euro uitgegeven aan de zorg. 2 miljard meer dan het jaar ervoor. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek groeiden de zorguitgaven daarmee met 2,1 procent. En dat is minder hard dan de economie. Volgens het CBS tegen de uitgaven aan kinderopvang het meest... en die aan maatschappelijke opvang daalde juist het meest. Dat kwam vooral door de lagere uitgaven voor de opvang van asielzoekers. Als de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un toch doorgaat zal Trump vooraf een ontmoeting hebben met de Japanse premier Abe. Dat hebben Trump en Abe in een telefoongesprek afgesproken. Ze benadrukten nog eens de noodzaak van de ontmanteling van het wapenprogramma van Noord-Korea. Het weer, het wordt vandaag opnieuw erg warm met 24 graden op de Wadden en mogelijk 30 in het oosten.